400 euro korting. Doei doei! Zet je tanden in dit mega voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus.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 Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profiadviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl slash profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten. Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Het verhaal van het nieuwe quickwash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fien Vermeulen. Goedemiddag. NAVO-baas Mark Rutte heeft opnieuw gereageerd... op de spanningen tussen Amerika en Groenland. Hij zegt er druk mee bezig te zijn... maar tegelijkertijd kan hij er weinig over zeggen. You can be assured that I'm working on this issue behind the scenes. But I cannot do that in public. Um, so, um, um uh, sorry, uh, no comments from Young Greenland. Rutte is op de economische top in Zwitserland. Daar zal hij later vandaag ook nog spreken met de Amerikaanse president Trump. Die herhaalde vannacht dat hij Groenland wil hebben. Meerdere NAVO-landen zijn daar woedend over en zij blijven erbij. Groenland hoort bij Denemarken. De grootste leverancier van grondstoffen voor harddrugs in Europa is opgerold. Het gaat om een Poolse bende. Dit internationale onderzoek leidde naar 24 drugslabs, waarvan ook 5 in ons land. En ook werden hier zeven opslagplaatsen ontdekt. De bende importeerde in totaal zo'n 1 miljoen kilo aan chemicaliën. In Spanje moet een landelijke treinstaking komen... na de twee dodelijke ongelukken van de afgelopen dagen. Dat vindt de Spaanse vakbond voor machinisten. Zondagavond botsten in het zuiden van Spanje twee treinen op elkaar. 42 mensen kwamen daarbij om het leven. En gisteravond botste bij Barcelona een trein op een omgevallen muur. En daarbij kwam de machinist om. Volgens de vakbond is het spoornetwerk de laatste tijd flink achteruit gegaan... en zij willen daarom maatregelen om de veiligheid te kunnen garanderen. En prinses Amalia die gaat eh, volgende maand mee met haar ouders... naar de Olympische Winterspelen in Italië om onze sporters aan te moedigen. Ze zijn eh, bij de openingsceremonie en ze bezoeken ook nog samen het Olympisch dorp. De Winterspelen die worden gehouden in onder andere Milaan. Koning Willem-Alexander is trouwens uitgenodigd... omdat hij erelid is van het Internationaal Olympisch Comité. Het weer dan nog van Weerplaza aan het westen kans op wat regen. Later vandaag overal droog en het wordt een graad of 7. Morgen begint zonnig, daarna ook wat regen. Zes files gemeld door Flitsmeister op dit moment. Twee files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Schipluiden 3 kilometer. Vertraging 21 minuten. En de A37 van het knooppunt Holsloot naar Meppen 1 kilometer tussen Zwarte Meer en Duitsland. Vertraging is daar 11 minuten. En drie snelheidscontroles. De A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 72,7. De A13 van Rotterdam naar Rijswijk bij 12,8. En de A16 daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 10,5. Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s. Yes. Menno hier. right, stop. Lunchtime. Ja, ik heb hier mijn lunchmix voor wat extra energie. Maar wel de 90s versie, omdat we in de stemweek zitten van de Q-top 500 van de 90s. We gaan zo meteen terug naar 1999 met Brian Adams en Mel C met When You're Gone. Eh, ook in de mix zo meteen Gala met Freed from Desire. Maar eerst Robin S. en Show Me Love. Kian Jaspers heeft erop gestemd. Die zegt dit nummer doet het altijd goed op een feestje. Wat drinken bij de bar en dan Robin S. door de speakers. Ik ga even dansen goed. Nou ja, eh, goed, doe dat. Ah. Freedom and love, what is looking for? Want more and more people just want more and more. Freedom and love, what is looking for? Free from desire, mind Freed From Desire. Woensdagmiddag, kindermiddag, Daarom spelen we de kinderquiz. Ja, het is woensdag, dus we doen de kinderquiz. Je hoort Joella, Arne en Jairo. groep 4a van de Talma School in Rotterdam. En ze hebben het ergens over. Alleen waar hebben ze het over? Als je het weet, stuur je antwoord in de Q-Music app. Je kan er best wel snel mee. Eh, ze doen het wel eens bij de Olympische Spelen. Nee! Sommigen draaien en springen. Ah! Een soort van pinguïn die je vast kan houden.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 my brain, and maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. So could for. was op Q-Music. En Sucker. Woensdagmiddag, kindermiddag. Daarom spelen we de kinderquiz. Eva Koren, goedemiddag. Een hele goede middag. Hi, je hoorde net eh, Joella, Arne en Jairo uit groep 4a van de Talma School in Rotterdam. Ze hadden het ergens over. Waar denk je dat ze het over hadden? Over schaatsen. Je denkt over schaatsen. En waarom dacht je dat? Ja. Ehm, ze hadden het over draaien en springen en de snelheid. En dat het hoofdzakelijk in de winter gebeurt. Toen, eh, toen dacht ik, nou ja, dat kan maar één ding zijn. Ah ja. Koud. Ik had het nog nooit in de zomer gedaan. Inderdaad, ze had nog nooit in de zomer gedaan. Ben je zelf een beetje schaatser? Nee, absoluut niet. <laughs> absoluut niet? <laughs> Nee, absoluut niet. Ik ben, ik ben heel enthousiast met toejuichen, maar daar houdt het toejuichen, oké. Maar wanneer heb je voor, zelf dan voor het laatst geschaatst, denk je? Oh, dat is eh, denk ik 15 eh, jaar geleden. Oh ja. Nou, ik denk dat we elkaar de hand van kunnen schudden ongeveer. Ik ben ook niet echt schaatsfan. <laughs> Al vind ik eh, eh, snowboarden zo nou weer wel leuk. Maar schaatsen, ja, ik weet niet. Er is geen schaatsen aan mij vermogen. je nou. valt te hard en eh, nee. Zo ja, dat vallen is zo hard hè. op je rug, op dat ijs, ja. pad. Ja, oké. Maar laten we even luisteren of je gelijk hebt. We hadden het over de schaats. Ja, ja, ja, ja, ja. Klappen mensen. Klappe mensen, inderdaad. Eva, het ging over schaatsen of over de schaats. En waarom denk je Waarom ik dacht dat het over schaatsen ging? Ja, nee, eh, het is, eh, het is actueel vandaag schaatsen. Heb je dat oh, meegekregen? Omdat van het weekend eh, komt er een hoop koude lucht deze kant op. En kunnen we waarschijnlijk schaatsen. In het noorden van het land, exact. Ja, nou, daar dan, ja. Helemaal lekker gedaan. Nou, ik stuur je het Q-prijzenpakket en mijn oh, koffiecup oh, op. Oké. In die koffiecup kun je dan warme drank doen... als jij staat te kijken naar mensen die schaatsen. Dat is toch een mooi vooruitzicht, hè? Sta ik met mijn chocomel toe te juichen. Ik vind het helemaal goed. lekker!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 Maximum hits. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. do we do now? deze week Shakira en Zoo. Zometeen Wiz Khalifa en Charlie Puth. See you again hoor je zo. En ook Sam Veld komt eraan met Hey Sun. Wauw, de beste winterdeals bij Etos, Zoals alle Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Zo blijft je huid soepel, wat voor weer het ook is. Kom voor nog meer winterse deals naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Hmm, dat is het gevoel van thuis. Pop, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. hey, jonge ondernemer. Je kunt weer btw-aangifte doen. Oh ja, dat moet ik niet vergeten. Het kan tot uiterlijk 31 januari. hey, en wist je dat je na het versturen ook meteen kunt betalen?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 Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl slash woonverzekering. En krijg 10% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech.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 Dat is dan weer een toonbeeld van Nederlandse elegantie. Voorwaarden op Peugeot.nl. Bij Basker Kinderopvang groei ik elke dag een beetje. Ook in wat ik durf. Wat ik word, kies ik zelf. Een astronaut met vleugels. Een leeuw in een jurk. Basker Kinderopvang. De plek waar jij wil opgroeien. Even pauze. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar Food Club. Een focaccia mortadella of serrano ham van 6,95 voor maar 5 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Basker kinderopvang. Kijk op basker.nl Ontdek met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Geniet van een privézwembad of fantastisch uitzicht over de bergen. Boek op villa4you.nl. Het is de laatste week fabriekseil bij Keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens. En dat ook nog tegen de prijzen van 2025. Kom naar Keukenkampioen. of 35 jaar kampioen in keukens. Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij villa for you Unieke vakantiehuizen. Wauw. Prachtig. Het voelt alsof we er weer even zijn. Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW-fotoboek. Ontwerp je fotoboek gemakkelijk in de CW-app of op cewe.nl. CW. Zo mooi. Kijk vanavond om 9 uur naar Newcastle United PSV. En alle andere duels in de Champions League. Europees voetbal beleef je live op Ziggo Sport.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 Probeer Lucovital Magnesium Citraat 400 milligram tabletten. Nu alle Lucovital 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Dit jaar kunnen wensen echt uitkomen, want het is alle dagen prijs bij de Vriendenloterij. Elke dag maken we een winnaar bekend van 10.000 euro, elke week van 100.000 en elke maand van 1 miljoen euro. Speel voor 24 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus speelbewust. Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel snel glasvezel, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen open te breken. Precies, want bij Youphone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 12 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Uphone.nl. Dus waar moet je zijn voor de magic? Joejoe. Boek nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl. KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Nu bij Direct energieknallers. Dat zijn voordeelacties op je energiedeal. En die regel je zelf in een paar klikken. Doe je dat nu, dan knalt het voordeel tot wel 400 euro korting. Klik, klaar, knallen maar. Op energiedirect.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. NL ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ja, ik zie er hier nu nog niks van, maar op steeds meer plekken gaat de zon schijnen vandaag. En het is maximaal 9 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vijf files op dit moment, zijn allemaal niet heel lang. De langste staat op de A4 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Delft en de Keteltunnel. 3 kilometer, vertraging 11 minuten. Menno Barreveld. Met Wiz Khalifa en Charlie Poet. See you again.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 And no matter to be a better man than me. Hey, son, I wanna show you how to leave a bigger legacy. and beautiful. Sam Veld, Vice en Hello Black met Hey Sun op Q-Music. Zo de brievenbus. Jouw moment. We gaan Wim en ik zoveel mogelijk berichten voorlezen die binnenkomen in de Q-app tijdens het lied van de brievenbus. Dus als je iets te melden hebt, typ het in in de Q-app en stuur het zo deze kant op. Nu Bruce Springsteen, Born in the USA. creature 2, 1. Menno veld brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno veld brievenbus, brievenbus. Groeten aan mijn hardwerkende vriend. Nog een weekje en dan zijn we in Oostenrijk. Stuurt Lotte Linda Kriesels. Ik wil zeggen dat ik trots ben op mijn collega's van Grando. Iedereen werkt zo hard, zegt eh, Anton van der Brand. Fijne middag mama, Lies van Laura met kusjes erbij. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Erik Smit. Eh, Smit, bedankt voor de heerlijke taart in de bus, zegt eh, Xander Bostad. Thijs, nog 155 dagen en dan gaan we trouwen, stuurt Renske Spijker. Jimmy van Uithoven zegt, eh, Jeffrey Rocks, succes met je nieuwe baan. Lieve Ruud, ik kijk uit je vrijdag weer te zien hier. Lies van Marise. Ha Sam, zeg dat padellen vanavond af... en kom gewoon wat eerder een paar biertjes drinken, joh. Je kunt er toch niks van. Groetjes van Mimmel. Hey Fenna, groetjes aan jou van Tessa Haukes. Eh, net begonnen aan mijn nieuwe werk. Ik heb nu al geen zin meer, <laughs> zegt Berend. <laughs> Xavier Ziva, gefeliciteerd met jullie 11e verjaardag van Dennis. Lekker met Jaden in de auto. Even Mackie doen voor de verjaardag. Liefst van mama. Beterschap van mijn dochter Esme. Geveld door blaasontsteking. En mijn man geurt met hoestklachten. Uh, ik zelf ook flink aan het snotten en hoesten. Fijne uitzending. Goed van Marieke. Nou, beterschap allemaal. Wachten op mijn poetsmuts, zegt uh, Paulien. Joey, je gaat weer al is een speer. Topschilder stuurt Bert. Wat voor schoenen dragen ninja's? Wat voor schoenen dragen ninja's? Ja, dit is eh, Max. Max Schuurman. Nou, Max, je mag het zeggen. Sneakers. Sneakers. Het is heel zachtjes. Sneakers. Je snapt het niet? Oh, zo. Ninja sneakers, ja. <laughs> Hij moest van ver komen, hoor. ik zag het. Maar we hebben hem. Uit. Lekker man.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 En altijd. Als ondernemer is een AOV veel uitzoekwerk. Daarom hebben we alles over de AOV in een minuut of twee. Ontdek het op asr.nl slash alles over de AOV want als je nu kiest wat bij je past, is ook later je inkomen beschermd... en draag je altijd bij aan een financieel fitte samenleving. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH pasta saus voor 1,45. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. Je denkt misschien, dynamische energie klinkt als gedoe. Maar dynamische energie van Powerpeers biedt vooral mogelijkheden. Want jij bepaalt zelf hoe dynamisch je wil gaan. Dus kom in beweging.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 hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi. NRV. Of eh, fietsen langs de Sava's op Java. NRV. Wandelen over de Chinese muur. NRV. Een Thaise tempel bezoeken. NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee.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 Dit is de laatste week prijzenstorm bij Jumbo. Nu Eru. Alle 100 gram kuipjes voor maar 1 euro. Diverse soorten B-cel 1 plus 1 gratis. En dubbel fris 2 plus 3 gratis. voor die tijd. Jumbo. Er valt zoveel meer te genieten wanneer u in Emirates Economy Class vliegt. Meer beenruimte, heerlijke regionaal geïnspireerde gerechten. Gratis drankjes zoveel u wilt. En met de laatste films, series, muziek en live sport... zo'n beetje het beste entertainment in de lucht. En onze familieservices maken uw reis eenvoudig en leuk. Plan uw volgende reis en laat de vakantie al aan boord beginnen...